Langs de kust werden duizend lijken gevonden en landinwaarts in het stadje Minami nog eens duizend. Het aantal doden dat geregistreerd is zou daarmee uitkomen op bijna 3000. Maar het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk veel hoger. Duizenden mensen worden nog vermist. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat er nog veel naschokken zijn in het gebied. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle houdt er rekening mee dat de levensduur van kerncentrales in Duitsland toch niet wordt verlengd. Westerwelle zei dat naar aanleiding van de problemen in Japanse kerncentrales na de aardbeving en tsunami van vrijdag. De laatste kerncentrales zouden oorspronkelijk dichtgaan in 2021, maar de regering besloot vorig jaar de levensduur van 17 kerncentrales te verlengen. Turkije heeft zich uitgesproken tegen buitenlandse interventie in Libië. Daarmee is de kans op een vliegverbod boven Libië aanzienlijk verminderd. De Turkse premier Erdogan zegt dat een optreden van de NAVO de problemen in Libië alleen verergert. Turkije speelt als groot NAVO-lid in de regio een belangrijke rol bij een besluit over een vliegverbod. Vooral Frankrijk probeert andere landen over te halen om mee te werken aan een vliegverbod... om een einde te maken aan de bombardementen van Gaddafi. Maar Erdogan ziet daar niets in. Bij een voetbalwedstrijd in Rotterdam zijn gisteren 15 mensen opgepakt. Die wedstrijd tussen VV Schiebroek en DRGS liep bij een stand van 3-2 voor de thuisclub volledig uit de hand. De vlam sloeg in de pan nadat een speler van Schiebroek een elleboogstoot had uitgedeeld. In het tumult dat daarna ontstond raakten twee voetballers gewond. De politie heeft 15 mensen van de bezoekende ploeg gearresteerd. Toen besluit het weer. Eerst wat regen, later droog en in het zuiden en westen kan het af en toe opklaren bij een graad of 13.